I've been wondering deeply. You made me fall in love. Spend the whole day, girl. eyes, see the twinkle, yeah, yeah. When they look in my eyes, don't look at me, no, no. But what you thinking of? This is my time.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 Van de Sloot werd verdacht van de moord op eh, de 21-jarige Stephanie Flores in zijn hotelkamer in de hoofdstad Lima. Hij weerspreekt alle beschuldigingen. PVV-leider Wilders wil een speciale straatterreureenheid opzetten. Die eenheid moet in elke gemeente kunnen worden ingezet, ook zonder dat de gemeente of de burgemeester daarom vraagt. De eenheid zou moeten worden aangestuurd door het nieuwe ministerie van Veiligheid. Een fusie van Justitie en Binnenlandse Zaken. Wilders zegt dat de straatterreureenheid ook ingezet moet kunnen worden als bijvoorbeeld een linkse burgemeester niet durft in te grijpen. Premier Balkenende, VVD-leider Rutte en PvdA-lijsttrekker Cohen zijn positief over het akkoord tussen werkgevers en werknemers over de AOW-leeftijd. In het akkoord staat dat AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat en daarna wordt elke vijf jaar bekeken of er nog een aanpassing nodig is. De SP vindt het niet netjes dat er al voor de verkiezingen een akkoord ligt. De Belgische oud-sportjournalist en radio-icoon Jan Wouters is overleden. Wouters verzorgde over de, voor de Belgische radio 30 jaar lang het commentaar bij voetbal- en wielerwedstrijden. Ook maakte hij bijdragen voor NOS Langs de Lijn en schreef hij artikelen voor NRC Handelsblad. Wouters kreeg twee weken geleden een hartaanval en lag sindsdien in het ziekenhuis. Jan Wouters is 71 jaar geworden. Tennisfinale op Roland Garros gaat, over, gaat tussen de Zweden Robin Söderling en Rafael Nadal uit Spanje. Nadal versloeg vanmiddag in de halve finale de Oostenrijker Meltzer in drie sets. Söderling rekende af met de Tsjech Berdic in vijf sets. De finale op Roland Garros is zondag. Het weer droog en helder, minima vannacht rond 7 graden. Morgen volop.